Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De moeder van de in Capelle aan de IJssel doodgeschoten jongen van 15... doet aangifte tegen de politie. Dat zei haar advocaat gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit. Het lijkt heel sterk op, en ik wil aan dat het gebeurt... dat het jongetje een fiets gestolen heeft met geweld... Mhm. en dat hij een wapen bezig had. Daar lijkt het heel sterk op. Laten we daarvan uitgaan. Maar is dat gegeven voldoende om altijd zo'n jongetje in paniek wegrent... en hem in de rug te schieten? Wij vinden van niet. En moeder vindt dat hier iets mee moet gebeuren. Je hoort de advocaat zeggen dat die jongen in zijn rug is geschoten... maar dat weten we niet zeker. De jongen van 15 werd zondag doodgeschoten door agenten... nadat hij met een vuurwapen had gedreigd om een fatbike te kunnen stelen. De politie zegt dat de jongen meerdere keren werd gewaarschuwd... maar toch wegrende. Opnieuw vlogen er drones boven Denemarken. Gisteravond werd de luchthaven van Aalborg daarom gesloten. Details zijn nog niet bekend. De Deense politie doet onderzoek. Vier vluchten naar Aalborg moesten uitwijken of werden geannuleerd. Eén daarvan was een KLM-toestel dat was vertrokken vanuit Amsterdam. Maandag waren de luchthavens van Kopenhagen en Oslo ook al urenlang dicht vanwege drones. De Europese Commissie denkt dat het om Russische drones gaat. In de eerste helft van dit jaar zijn er veel minder nieuwbouwwoningen gebouwd, meldt het CBS. Er kwamen 32.000 nieuwe huizen bij en dat is het laagste aantal sinds 2018. Dat komt doordat er in 2023 minder vergunningen zijn gegeven. De wens van het kabinet om 100.000 nieuwe woningen te bouwen vanaf 2027 lijkt niet echt haalbaar te zijn. En Feyenoord heeft gisteravond verloren in de eerste wedstrijd van hun Europese avontuur. De Rotterdammers waren op bezoek bij SC Braga in Portugal. Lang werd er niet gescoord. In de slotfase maakte Braga de 1-0. Verdediger Bart Nieuwkoop was na, al, na afloop allesbehalve blij. Een klote begin eh, van, van, dit avontuur. En ehm, je mag die, die goal niet, niet tegenkrijgen. Maar je moet ook zorgen dat je zelf meer kansen creëert. Dat, dat, miste ik. Dat, eh, die, die, die intensiteit die we ja, die, die, die, we net misten. En eh, ja, super zuur. Over precies een week speelt Feyenoord weer een Europa League potje. Dan komt Aston Villa op bezoek in de Kuip. Het weer nog in het zuiden veel grijs en soms een beetje regen bij max 12 graden.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 Het lukt de Tweede Kamer niet om met een gezamenlijk statement te komen... om het extreemrechtse geweld van afgelopen zaterdag in Den Haag te veroordelen. De ChristenUnie wilde een gezamenlijke verklaring... maar op het laatste moment haakten vooral linkse partijen af. Veel huishoudens kunnen de schade na een overstroming niet betalen, waarschuwt het Centraal Planbureau. Verzekeraars vergoeden vaak niet de aanschaf, maar de dagwaarde van spullen en dat dekt niet alle schade. Het weer in het zuiden bewolkt. Verder is het zonnig bij 12 tot 16 graden.